Rein Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen twee dagen is er ruim 1,1 miljoen euro gedoneerd op Giro 555. De samenwerkende hulporganisaties houden een nationale inzamelingsactie... voor de slachtoffers van het conflict in het Midden-Oosten. Het geld is bedoeld voor noodhulp in Libanon, Gaza, de westelijke Jordaanoever... Israël en Syrië. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet een eerste onderzoek bij het vrachtschip dat vanmorgen zonk in de Maas. Daaruit moet blijken of de Raad op een later moment een volledig onderzoek gaat doen. Het vrachtschip botste vanochtend in de buurt van Maastricht tegen een stuw en zonk naar de bodem. Als het schip geborgen is, kan de schade aan de stuw worden onderzocht. Bij het ongeluk in de Maas raakte niemand gewond. De twee opvarenden zijn gered. Bij de Utrechtse jaarbeurs komt een tijdelijke fietsenstalling. Die wordt geopend vanwege de sluiting van de gewone stalling aan het jaarbeursplein. Die werd gisteren onverwacht gesloten nadat in de constructie van het gebouw scheurtjes waren gevonden. De oorzaak van die scheurtjes wordt nog onderzocht. In de pop-up fietsenstalling is plaats voor 1000 fietsen. In de gesloten fietsenstalling Jaarbeursplein konden ruim 4000 fietsen staan. De Amerikaanse presidentskandidaat Kamala Harris verkeert in uitstekende gezondheid. Dat staat in een brief van de arts van Harris, die het Witte Huis vandaag heeft vrijgegeven. Volgens de arts beschikt ze over de fysieke en mentale veerkracht... die nodig is om het presidentschap succesvol uit te voeren. Harris deelt haar gegevens in een poging de aandacht te vestigen... op haar 78-jarige tegenkandidaat Donald Trump. Hij weigert vooralsnog zijn medische gegevens te delen. Het weer. Vanavond trekt de wind aan en er vallen enkele buien. Morgen vooral in het noorden eerst nog buien en wind. Later droger en rustiger. En het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer nog in onze regio op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Eh, tot aan knooppunt Muidenberg 9 kilometer file met een kwartier vertraging... doordat de spitsstrook dicht is. Het heeft te maken met een ongeluk dat eerder gebeurde op de A6... vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere Porta nog 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Spoedreparatie is daar nu aan de gang.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 With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took a no Cause then remedy. When the world has struck its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Talk about love Talk about trust Talk about ZFM. I know I fucked up, I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just a thinking where I should have been.